Ramses Shaffi was in de jaren 60 en 70 erg populair. In die periode scoorde hij hits als Sammy, We Zullen Doorgaan en Zing, Vecht, Huil, Bid, Lach, Werk en Bewonder. Veel succes heeft hij in de tijd ook samen met Lisbeth List. Ramses Shaffi werd geboren in een voorstad van Parijs... als zoon van een Egyptische diplomaat en een Russische moeder. Rond zijn zesde liet zijn zieke moeder hem achter in Nederland... en woonde hij in pleeggezinnen. Vanaf de jaren 60 hield hij zich vooral bezig met muziek... en in de jaren 80 was hij bekend aanhanger van de Bachwan... Shaffi kreeg veel onderscheidingen, zoals een Edison, de Louis-Davidsprijs en een Gouden Harp. Ramse Shaffi is 76 jaar geworden. Het onderzoek naar de rol van vroegere topmensen van DSB gaat ruim een maand langer duren. Het onderzoek wordt gedaan door de Nederlandse Bank en de AFM. En minister Bos hoopte dat het vandaag klaar zou zijn. Hij wilde snel duidelijkheid over Zalm, die nu topman is bij ABN AMRO. Omdat een langdurige discussie zijn positie zou kunnen schaden. Het Museumplein in Amsterdam wordt vandaag veranderd in een symbolische begraafplaats in verband met Wereld Aidsdag. Op het plein worden 5000 kruisen geplaatst als symbool voor de miljoenen Afrikanen die overlijden doordat ze geen aidsremmers krijgen. Vandaag begint ook een nieuwe landelijke campagne Stop Aids Now. In Duitsland is de tweede zware crimineel gepakt die donderdag uit de gevangenis van Aken was ontsnapt.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 close to to the stars. So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 嗯嗯嗯。 Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl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

no you